Bonenbakker met het NOS Journaal. De Tweede Kamer heeft aan het eind van de algemene politieke beschouwingen gestemd over meer dan 60 moties. Aangenomen werden onder meer voorstellen om de hypotheekrenteaftrek te behouden, de grensbewaking fors uit te breiden, boerka's ook op straat te verbieden en verschillende vormen van armoede te bestrijden. Het kabinet is niet verplicht de moties uit te voeren. De gemeente Arnhem gaat extra handhavers inzetten op het Centraal Station... om de overlast van jonge asielzoekers tegen te gaan. Ook komt er een speciale post waar reizigers terecht kunnen als ze zich onveilig voelen. Volgens burgemeester Marcouch vallen de jonge, vaak Syrische asielzoekers vrouwen lastig... en zijn er geregeld vecht- en steekpartijen. In Colombia zijn twaalf oud-militairen veroordeeld voor het vermoorden van burgers. In de strijd tegen rebellenbeweging FARC werden militairen beloond voor het doden van rebellen. Maar vaak bleken de slachtoffers onschuldige burgers. De twaalf veroordeelden hoeven niet de cel in, maar krijgen een soort taakstraf die acht jaar duurt. In Berlijn worden duizenden mensen geëvacueerd voor de ontmanteling van een niet ontplofte bom uit de Tweede Wereldoorlog. Die werd gisteren gevonden bij werkzaamheden in de rivier de Spree in het hart van de stad. Een gebied van 500 meter wordt nu ontruimd. De gemeente Rotterdam gaat de verloedering rond de beroemde kubuswoningen aanpakken. Fietswrakken en graffiti worden verwijderd en de stank van urine wordt tegengegaan met water met een citroengeur. Bewoners en ondernemers hebben al een tijd last van wildplassers en zwervers. Ze zeggen dat de gemeente de kubuswoningen verwaarloost. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 13 en 16 graden. Daarna een zonnige dag, al kan het in het noorden eerst nog grijs zijn.